Het is nog niet duidelijk wat Denemarken wil doen met alle vaccins die nu blijven liggen. Hoewel we volgens minister De Jonge in Nederland op schema liggen met prikken... kan een extra voorraadje van Janssen altijd wel van pas komen, zegt hij tegen de Volkskrant. Niet alleen Nederland heeft interesse... Ook Polen heeft zich al gemeld. Als het allemaal doorgaat, gaat de EU zijn netjes verdelen over de landen die de overgebleven Deense vaccins willen hebben. In Utrecht zijn drie jongens van 15 opgepakt na een steekpartij. Een jongen van 18 raakte licht gewond. De jongeren maakten ruzie op Utrecht Centraal... waarna iemand het slachtoffer stak met een mes. De jongens sloegen op de vlucht. De politie wist ze daarna vrij snel op te pakken. Een opmerkelijke oproep van de bijeenfractie in Delft. Ze zijn op zoek naar dikke mensen die zich willen inzetten voor de partij. Behalve leden met een maatje meer zoekt de partij ook gehandicapten en mensen met een kleur. De partij wil graag een brede representatie en benoemt daarom expliciet diversiteit, zeggen ze. En dat we nog lang niet klaar zijn met de huizencrisis wordt in Amsterdam maar weer eens pijnlijk duidelijk. Een koper heeft daar een hokje van 27 vierkante meter gekocht voor dik 2 ton. Bizar, vindt deze huizendeskundige. Dit is een dure fietshok voor 215.000 euro. Maar goed, dan woon je wel Amsterdam. Je hebt geen buitenlucht, buitenlicht, als je, als je hier een gordijntje hangt. Je betaalt 1100 euro erfpacht. En het is nog steeds een bedrijfsgebouw. Het is nog niet omgezet, dat moet je zelf doen. En wat denken de Amsterdammers zelf dat dit kost? Het is eh, drie keer niks, maar ik denk dat het toch voor eh, drie keer heel veel gaat. Het is wel hoog. Keukentje, douche achterin. Uh, eh, 4,5 ton. Ik denk uh, 3,5 ton. Net een beetje minder, ruim 2 ton dus. Maar het is al meteen verkocht en wel boven de vraagprijs. Het weer, het is vannacht op de meeste plekken droog. Het koelt af tot net boven nul. Morgen weer een grijze, regenachtige dag. Het wordt niet warmer dan 11 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Sea of Love. I'll give you of Love. what to say or do. I only get this way with you. I only get this way with you. I only feel this way with you. And when we're together, I feel like I what to say and do your face And the whole world is on your case I will offer you a warm embrace To make you feel my love out in my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue. I'd go crawling down the avenue. There is nothing that I wouldn't do to make you feel my tot 12. I love But that won't stop my loving you I just can't let you walk away Forget the love I had for you Guess I could find somebody new to forget.